Bakker met het NOS-journaal. Syrië wordt voor de meeste vluchtelingen in Nederland veilig verklaard. Dat betekent dat Syriërs die nog in de asielprocedure zitten... kunnen worden teruggestuurd. Na het vertrek van president Assad is Syrië veel minder gevaarlijk... schrijft de missionair minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt voor Syrische Alawieten. Dat is de bevolkingsgroep waartoe ook Assad behoorde. En Syriërs uit de LHBTIQ-gemeenschap. Zij hebben nog wel kans op asiel in Nederland. De BBB stelt voor om de ministerspost van asiel en migratie in drieën te knippen... en te verdelen onder de drie resterende regeringspartijen BBB, VVD en NSC. Tot nu toe komen de partijen er niet uit wie de portefeuille van minister Faber mag overnemen... nu de PVV uit de coalitie is gestapt. De missionair VVD-minister Van Wil van Justitie en Veiligheid... heeft de portefeuille nu tijdelijk onder zich. Een grote groep organisaties uit allerlei sectoren roept de Tweede Kamer op om in de maanden tot aan de verkiezingen alsnog besluiten te nemen op onderwerpen als klimaat, landbouw en energie. De oproep komt van de Maatschappelijke Alliantie... waartoe onder meer milieuclubs, vakbonden, werkgevers en energiebedrijven behoren. Ze zijn bang dat door de val van het kabinet te veel stil komt te liggen. Nederland kan zich geen impasse permitteren... zeggen de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Voetballer Quincy Promes wordt opgepakt als hij in Nederland komt om zijn hoger beroep bij te wonen. Hij had een verzoek ingediend om niet te worden gearresteerd, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft dat afgewezen. Promes zit nu in Dubai. Hij is bij verstek veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. één voor betrokkenheid bij drugsmokkel en één voor het neersteken van zijn neef. Het weer. De laatste buien trekken naar het oosten weg. Op steeds meer plaatsen klaart het op. Vannacht is het droog en koelt het af naar 6 tot 12 graden.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 Bruce, Brian en Larry openden dit tweede uur. Crossroads, Kees de Haan. Lord Mr. Ford van Jerry Reed is een eerbetoon aan de Amerikaanse auto-industrie. Specifiek aan het Ford-automerk. En het weerspiegelt de cultuur van de jaren 70 in de States. you're one of the millions who own one of them gas drinking, piston clanking, air polluting, smoke belching four wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son. Judge, to hold a grudge, but I think it's time I said me a few choice words. the metal monster with the polyglass wheels, the end result of the dream of Henry Ford. Well, now I've got a car that's mine alone, but me and the finance company own, a ready-made pile of manufactured grief. And if I ain't out of gas in the pouring rain, I'm a change in a flat in a hurricane. I once spent three days lost on a clover leaf. Well, it ain't just the smoke and the traffic jam that makes me the bitter fool I am, but this four-wheel buggy's a dollar in me to death gas and oils and fluids and grease and wires and tires and antifreeze and them accessories. Well, honey, that's something else. Well, you can get stereo tape and a color TV, get a backseat bar and reclining seats, and just pay once a month like you do your rent. Well, I figured it up, and over a period of time, this $4,000 car of mine cost $14,000.99. Well, now, Lord, Mr. Ford, I just wish that you could see what your simple horse carriage has become. Well, it seems your contribution to man, to say the least, got a little out of hand. Well, Lord, Mr. Ford, what have you done? Now, the average American father and mother own one whole car and a half another. And I bet that half a car's a trick to drive, don't you? But the thing that amazes me, I guess, is the way we measure a man's success by the kind of an automobile he can afford to buy. Well, now it's red light, green light, traffic cop, right turn, no turn, must turn, stop. Get out the credit card, honey, we're out of gas. Well, now all the cars place end to end would reach to the moon and back again. And there'd probably be some poor fool pull out the pants. Well, now yearning for the good old days without that carbon dioxide haze hanging over the roar of the interstate. Well, if the Lord that made the moon and the stars would have meant for me, and you'd have cars, he'd have seen that we was all born with a parking space. Lord, Mr. Ford, I just wish that you could see what your simple horseless carriage has become. Well, it seems your contribution to man, to say the least, got a little out of hand. Well, forward, what have you done? Come away with me, Lucille. Am I smoking, choking on him on Deze song gaat over een vrouw die terugkijkt op een verloren liefde en de herinneringen die Dolly koestert. De witte limo symboliseert vaak luxe en dromen maar de song heeft ook een melancholische ondertoon. Fresh hot bus. Dressed up and feeling good. full of stars, a heart full of dreams, Daisy May in Hollywood. Strutting down the boulevard, the walkway up the stairs. With a vision of her name in lights, reflecting off the cars and dreaming of a white limousine. She wants to have a white limousine. Mm -hmm. Well, the days to come were long and dark, and the nights were hard and cold. She met the devil in the city of angels, but she never lost her soul. She never changed. She's the same old down home girl. Now when the airplane brings a kinfolk. the bus, dressed up and feeling good. Eyes full of stars, a heart full of dreams, Daisy May in Hollywood. She goes strutting down the boulevard, the walkway of the stars, with a vision of her name in lights, reflecting off the cars and dreaming of a white. Dit is het favoriete album van de maand. Every Anna neemt op haar tweede album ook met grote regelmaat gas terug... en schuift dan flink op richting de Amerikaanse rootsmuziek. Van mij hoeft Every Anna niet te kiezen tussen pop, rock en country. Want in alle genres kan ze uitstekend uit de voeten. Ook deze song staat op Let Go Letters, het album van de maand. ons een man voor die een meisje ontmoet in een skiresort, legt Lin Botel uit. Ze was gewoon op zoek naar wat plezier, maar hij viel harder dan verwacht. Er zit geen bitterheid in, alleen een weemoedige hoop. titeltrack van zijn aankomende studioalbum Talking to the Trees, een regelrechte ode aan de natuur, net zoals hij dat een halve eeuw geleden al deed. Gewapend met niet meer dan een akoestische gitaar en een mondharmonica, weeft Neil Young een licht melancholisch kampvuurliedje dat het best tot zijn recht komt onder een zomernacht vol sterren. Grote uitbarstingen hoef je hier niet te verwachten, maar juist die ingetogen traagheid is wat Neil zo herkenbaar maakt. cover van deze week. Van tijd tot tijd verschijnt er een nieuwe versie van Qui Passa. Deze versie is van de Mexicaanse formatie Les Hombres Lobo. Crossroads. Hot stuff. baby, ¿qué pasó? ¿Por qué me tiras el ojo. Hey, baby, ¿qué pasó? Please don't leave me de ese modo. Come on, baby, turn around. Quiero ver tu cara linda. Que no ves que te quiero Repo Man gaat over een type deurwaarder in de States die je spullen met veel vertoon komt terughalen wanneer je de afbetalingen niet op orde krijgt. Amerikanen leven op krediet en dat is een gevaarlijk spelletje. En wat een fantastisch nummer is dit geworden. Dit is rockabilly van de beste soort, met Bruce Springsteen in de hoofdrol. Sterren van toen. Het album werd goed ontvangen in de folk- en countrygemeenschappen en hielp het duo om een bredere aanhang te krijgen. De combinatie van hun stemmen en de oprechte teksten resoneerde met veel luisteraars. Hugh en Katie Moffat hebben door de jaren heen een sterke muzikale erfenis opgebouwd. En Dance Me Outside, een album uit 1990, is een waardevol onderdeel van hun discografie. Het album blijft een favoriet onder fans van folk en country muziek. From the day I met you, I could not forget you. I could feel myself starting to fall. I tried to hold on, but babe, I know I'm in danger of losing it all. Now it's plain to see you don't care for me. you're just burning with the flame of desire. It's a dangerous game, but honey, all the same, I can't stay away from your fire. I'm on the borderline, my heart all but lost, my mind saying, don't be a fool. I'm on the borderline. Now there's a burning feeling where you're touching me. I don't know how long I can last. Well, it may be wrong, but temptation's strong. My resistance is crumbling. to you. eerste song was On the Borderline. Ook Walking on the Moon en Wheel Sweep Out the Ashes staan scherp. The lights of the town were just shutting down. The sun was fresh on the rise. I met Mama at the door. walking the floor, she says, Girl, you got stars in your eyes. Mama, I was walking on the moon last night. Two loving arms held me tight, and the stars danced around so. needed we Girl, you've been walking in your sleep You can't keep your feet on the ground It's not always what it seems Young love may be a dream And some angels fly high just to fall down But daddy, I was walking on the moon door said, Don't worry anymore. I've seen Daddy with those same stars in your eyes, and I'll be walking on the moon tonight. Two loving arms will hold me tight as the stars. Crossroads. Crossroads. Country Flashback. We know it's wrong to let this fire burn between us. We've got to stop this wild desire in you and in me. once again until the thrill is gone. And we'll sweep out the ashes in the morning. We're two people caught up in a flame that has to die down soon. I didn't mean to start this fire tight. We let the fire burn on. achter ons. Nu weer naar het heden. De nieuwe single Roaches and Willie van Miles Canyon gaat over Willie Nelson. Het toont zijn talent als songschrijver. Voor de release werd het nummer gespeeld voor Willie en Lucas Nelson op de Luck Ranch in Texas. En ze vonden de song allebei leuk. Sweeney is op een top country en zal dat altijd blijven. Zo ook op Diamonds and Divorce, The Crease. De eerste single van Rhinestone Requiem, het album dat later dit jaar verschijnt, is dus net uit. He thought leaving me was gonna be the In the Spotlight. Hello, Mr. Hardy. Mari Minnaar is een Zuid-Afrikaanse zangeres en songwriter, bekend om haar unieke stem en veelzijdige muzikale stijl. Alles in één is een album dat verschillende thema's en stijlen verkent en het laat de veelzijdigheid van Mari Minnaar als artiest zien. Hello, Mr. Hardake was de eerste song, met daarna nog Don't Rush. could pretend 정 Again van de Canadese formatie The Recluse wordt aangekondigd als een terugkeer naar de feel-good anthems waarmee ze bovenaan de hitlijsten terechtkwamen. Daar sluit ik deze aflevering mee af. Tot volgende week. Dag. morning in my Saturday past, I got some wish I didn't. They're hanging over my head. I know we do this every weekend. We rinse the bottle on a lonely stretch of nightmare.